4 Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De aardbeving in zee bij de Indonesische eilanden Sumatra en Java... blijkt een kracht van 6,8 te hebben gehad. Het centrum van de beving lag op zo'n 43 kilometer diepte. De schokken zijn ook in de hoofdstad Jakarta gevoeld. De gevolgen zijn nog niet duidelijk. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Mensen in het kustgebied in de regio Bantam... moeten vanwege het tsunami-gevaar zo snel mogelijk naar hoger gelegen gebieden gaan. In de regio was in december ook een tsunami, toen door een vulkaanuitbarsting van de Ana Krakatau tussen Sumatra en Java. Toen raakten 40.000 mensen dakloos. Het bedrijf waarvan in 2015 in Alphen aan de Rijn twee kranen omvielen... betaalt het OM een schikking van 175.000 euro. De twee hijskranen vielen om toen er een nieuw brugdek op zijn plaats werd gehesen. De kranen en het brugdeel kwamen op gebouwen langs het water terecht. Verschillende huizen werden compleet verwoest. Bij het ongeluk kwam alleen een hond om het leven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde eerder dat de opstelling van de hijskranen niet stabiel genoeg was. De race om de Europese kandidaat voor het IMF-voorzitterschap gaat nog tussen twee kanshebbers, oud-minister Dijsselbloem en de Bulgaarse vicepresident van de Wereldbank, Georgieva. De Europese ministers van Financiën hebben dus nog één stemronde nodig. Het Openbaar Ministerie wil opnieuw een motorclub laten verbieden. Calo Wago is volgens het OM structureel en onlosmakelijk verbonden met criminaliteit. En niet met een passie voor motorrijden. Een kroongetuige zou hebben gezegd dat de leider van Calo Wago de club gebruikt voor liquidaties en andere beschietingen. Het weer. Een gebied met buien en soms onweer trekt richting het zuidoosten. Lokaal kan in korte tijd veel regen vallen. Af en toe schijnt de zon en dan is het 20 tot 24 graden. Morgen eerst een enkele bui, daarna droog, af en toe zon en 20 tot 23 graden.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 Lichte trein. wat je nu ziet Wil je dansen met illusies in gedachten Ben je verder dan het heden Wil je terug naar je ik zo it's never really over Just because it's over doesn't mean it's really over And if I think it over, maybe will be coming over again And i you all over again Just because it's over doesn't mean it's really over And if I think it over, maybe will be coming over again And i you all over again I guess I could try hypnotherapy I gotta rewire this brain can't even go on the internet Without even checking your name I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line And I do, I